Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Voor het eerst is in Nederland succesvol een kunsthart geïmplanteerd. Dat lukte medisch specialisten van het UMC Utrecht. De operatie was onderdeel van een internationaal onderzoeksproject... om een alternatief voor donorharten te vinden. Volgens het ziekenhuis kan het kunsthart mensen helpen... die de transplantatie van een normaal donorhart niet zouden overleven. Een man van 54 kreeg het kunsthart. Hij kampte met ernstig hartfalen. De patiënt was al na twee dagen van de intensive care en maakt het goed. Bij een pluimveebedrijf in Friesland is de vogelgriep vastgesteld. Uit voorzorg worden ruim 122.000 vleeskuikens afgemaakt. In een straal van 10 kilometer rondom het bedrijf in Tsum bij Franeker mogen er geen vogels meer vervoerd worden. Sinds eind oktober is er in heel Nederland een ophokplicht voor commercieel gehouden vogels. De chaos bij het Amerikaanse Astro World Festival heeft anderhalve week later alsnog een leven geëist. Een jongen van negen is na ruim een week in coma overleden. Bij een optreden van hiphopartiest Travis Scott kwamen mensen in de verdrukking. Honderden festivalgangers raakten gewond en nog steeds liggen er mensen in het ziekenhuis. Het dodental staat nu op 10. Vanaf vandaag gelden strengere coronamaatregelen voor Oostenrijkers die niet volledig gevaccineerd zijn. De komende tien dagen moeten zij zoveel mogelijk binnen blijven. De rechtspopulistische partij FPE heeft voor de komende zaterdag een demonstratie tegen de maatregelen aangekondigd. De Britse regering gaat ook boostervaccins verstrekken aan mensen onder de 50, meldt de krant The Times. Het gebruik van die boosterprikken wordt naar verwachting vandaag goedgekeurd. Vanaf welke leeftijd Britten in aanmerking komen is niet bekend. Van de Britse 50-plussers heeft inmiddels ongeveer een derde een boostervaccin gekregen. En het weer nog. Het wordt een bewolkte dag. In de loop van de middag valt lichte regen.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 Uit voorzorg worden ruim 122.000 vleeskuikens afgemaakt. Rondom het bedrijf mogen geen vogels meer vervoerd worden. Het dodental door de chaos bij het Astro World Festival is opgelopen naar 10. Een jongen van 9 jaar is na ruim een week in coma alsnog overleden. Bij een optreden van Travis Scott ontstond gedrang waarbij honderden mensen gewond raakten. Voor het eerst is in Nederland succesvol een kunsthart geïmplanteerd. Dat lukte medisch specialisten van het UMC Utrecht. Volgens het ziekenhuis is het een belangrijke ontwikkeling voor de hartgeneeskunde.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 بالليل جاك باللي جو سي تو بيستي بيبي صومغي ما في قبل 12 الليل كنشرب كنشوفك في الكيسان بيبي جاتوني كريس ديك الله فيسن زين بو باطوميك معاكي باغي نشوف مون فيس جا والديك بغاو يعرفو فين ساكن تحيتي شنو كندير كنصرف وسط العديس ساكن قلبي شاف هو تا فايون بحال كيريكو على ودك ما ترجع كومبا Lo venimos a vivir, lo venimos a rosa bass and drum going around like bum bum bum.